Eck met het NOS-journaal. Het kabinet overweegt crisismaatregelen vanwege het overvolle stroomnet. Vorige maand maakte netbeheerder Tennet bekend... dat nieuwe huizen vanaf de zomer mogelijk geen stroomaansluiting meer kunnen krijgen. Het kabinet wil dat voorkomen door een deel van de reserveruimte in te zetten. Dat betekent bijvoorbeeld dat bestaande kabels zwaarder worden belast. Er is dan wel een groot risico op storingen... Netbeheerder Tenet moet nu beoordelen of de crisismaatregelen genoeg zijn om een aansluitstop te voorkomen. Het Israëlische leger heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij is zeker één gebouw geraakt. Of er slachtoffers zijn gevallen is niet bekend. Israël zegt dat het sinds vannacht tientallen doelen van de militante beweging Hezbollah heeft gebombardeerd. Eerder vandaag waarschuwde de Israëlische defensieminister Katz Libanon dat het land Hezbollah moet stoppen. Anders zou Israël Libanees grondgebied innemen en zelfs ingrijpen. Alarmcentrale Eurocross krijgt nog steeds meldingen van Nederlandse reizigers die door de oorlog zijn gestrand. Er zijn op dit moment 400 verzoeken om hulp. Vooral medische repatriëring uit landen in Azië zijn moeilijker geworden. Eurocross probeert mensen terug te halen via alternatieve tussenstops in Turkije, China of de VS. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er in het Midden-Oosten nog enkele honderden Nederlanders wachten op hulp om teruggehaald te worden. Een man die verdacht werd van het vernielen van 32 graven en urnen op een begraafplaats in Den Haag is door de rechter vrijgesproken. Het OM had 16 maanden cel geëist, waarvan 8 voorwaardelijk. Hoewel er DNA van de man op de begraafplaats werd gevonden... is er volgens de rechter niet genoeg bewijs dat hij de vernielingen heeft aangericht. Het weer vanavond is het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en koelt nauwelijks af. Morgen begint met buien en veel wind. Later wordt het droger en is het 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog ongeveer 110 kilometer file. En veruit de meeste vertraging heb je nog altijd op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden. Bij de aansluiting met de A22 is de vertraging bijna 30 minuten. Ook op de N208 van Sassenheim naar Velsen staat het vast bij de aansluiting met die A22.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 Dat betekent wel dat er een groter risico op storingen is... omdat bestaande kabels zwaarder worden belast. Bij alarmcentrale Eurocross zijn op dit moment nog zo'n 400 verzoeken van Nederlandse reizigers... die vastzitten door de oorlog in het Midden-Oosten gaat vooral om mensen die niet terug kunnen vanwege geannuleerde vluchten... en daardoor vastzitten in bijvoorbeeld Dubai of Azië. De man die verdacht werd van het vernielen van 32 graven en urnen op een begraafplaats in Den Haag... is door de rechter vrijgesproken omdat er niet genoeg bewijs is. Het OM had 16 maanden cel tegen hem geëist, waarvan 8 voorwaardelijk. Het weer vanavond bewolkt, maar droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit is ZFM. the shadows now. That's the waste of your pain. Living your life like the saints when it don't, no, don't even matter. Even saints make their mistakes, letting their dreams fall and break.